uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een bedrijf uit Apeldoorn heeft ruim anderhalf miljoen onbetrouwbare coronatests verkocht, schrijft Trouw. Het biotechnologiebedrijf zegt dat de sneltest in 10 minuten aangeeft of iemand besmet is geweest met corona. Volgens de eigenaar met een betrouwbaarheid van 90 procent. Maar uit twee onafhankelijke studies blijkt volgens Trouw dat de kans op een verkeerde uitslag zeer groot is. Ook de Europese Commissie en het Outbreak Management Team zeggen dat er nog geen betrouwbare sneltests voor antilichamen zijn. De energieregio's verkiezen zonnestroom boven windenergie, blijkt uit hun toekomstplannen. Nu is de verhouding nog 60% wind en 40% zon. Maar als die plannen ongewijzigd worden uitgevoerd, dan zou dat 80% zon en 20% wind kunnen worden. Daarbij speelt een rol dat nieuwe windmolens bij veel mensen op verzet stuiten. Netbeheerders maken zich zorgen over de omslag vanwege de technische gevolgen voor het stroomnet. En ook zou het met het wisselvallige weer in Nederland beter zijn als er meer evenwicht is in zonne- en windenergie. Het Rode Kruis verwacht dit jaar voor het hele Koninkrijk zo'n 30 miljoen euro nodig te hebben om coronahulp te bieden. De hulporganisatie spreekt van de grootste hulpactie sinds de watersnoodramp in 1953 met honderdduizenden hulpbehoevenden. Meer dan de helft van het geld, 19 miljoen euro, is nodig voor Caribisch Nederland waar de toeristenindustrie is ingestort. De Walt Disney Company heeft zijn winst het afgelopen kwartaal met ruim 90% zien dalen naar 460 miljoen dollar. Normaal boekt het bedrijf in een kwartaal miljarden dollars winst. Maar de pretparken en vakantieresorts van Disney zijn door de coronapandemie dicht en cruises van het bedrijf gaan niet door. Wel trok de streamingdienst Disney Plus ruim 5 miljoen abonnees extra.